in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl Mark van den Hoek, Langstraat FM. Zo, dat ging even snel met het NOS Nieuws met Peter Juda. Hoppakee, die pikkel eroverheen was niet helemaal de bedoeling. Onze excuses daarvoor. Bedankt nog aan Nigel Pelders voor Nigel's Weekend Warm-Up. En dit is Langstraat FM Funk Night. Thank you. Chick Cheer, de Bernard Edwards 1984 remix was dat. Hier bij Langs gaat hebben Funk Night. En dit is Slave to Chillin. Vijf over vijf, precies. I'm gonna tell you about for. All the hard rock, that ain't no lie. so now what out because this have much time. So let me tell you, let's get in line. This time is the time that I can be chillin' so long, gonna bring our backs. langs hadden Funk Night, dat was chillin'. 9 over 5, hier is ice tea uit de playlist. Reckless, daar hou je Evelyn Champagne King. recognition and even fame. But when you talk of MCs, see is the best. And when you talk of DJs, forget the rest. Evelyn Champagne King. Souvenir uit 1985 was dat. Dadelijk in het eerste uur hoor je nog Radiance, Alex O'Neill, Randy Corpus Touchdown, Bohannon, Rocket, DeBarge en Skipper en Turner. Tot 6 uur dus. En daarna nog een heel uur tot 7 uur. Heerlijke funk. Floyd Beck is het. Party is the solution. Maar langs dat we funky. Working overtime and being found. Now is the time for the fun. We're not pushing, become the shoving. Party to make some loving. You're wondering why, why? Don't you feel good? Well, well, when is the last time you did? precious you. Talking about precious creeping in, and the world's running thin. I say that the solution is to party, everybody win. Come on, party. More than a notion, a party. Me smile, put yourself in motion, a party. Move your body to the disco, a party. Move it fast and slow. precies. Hier is Alex O'Neill. Innocent. tactisch. Innocence. Tijd voor de souvenirs weer. Granny Crawford hier, 1983. Hier is Nightline. you. Touchdown. Een Engelse formatie. Je hoorde Ease Your Mind. En daarvan de Amerikaanse remix van. Klinkt een beetje steviger dan de Engelse. De Engelse is wat eh, iets milder, zeg maar. Maar ook wel ietsje meer jazzy. Dus ook aan te raden. Volgende nu wel langs hadden we Funk Night. Wake up. 12 over half 6. Tot 7 uur zijn we met langs hadden en Funk Night, zoals gezegd. En na 7 hoor je Peter Sterrenburg. Peters Platenparade. Hier op staat FM. Wake you. better wake up, things Grandmaster Bohannon, Hamilton Bohannon en week Up. 9,5 voor 6. Dit is Die barge Souvenir 1985, Prime Time. Daar gaan we eruit. Het eerste uur besluiten we dan met Skipperd en Turner en Street Parade. Dat komt uit de playlist. you 1985. Prime time was dat. Langs hadden we een Funk Night. Het is 5 voor 6 dadelijk na het nieuws. Van 6 uur hoor je deel 2 van aflevering 175 alweer. Dan beginnen we dan met Project Future. Dan houden je Ready for the World, Shalamar, Glenn Jones, Steve Shelto, Curtis Blow, Stevie Wonder, Aura Tees, Crystal, MCP, TJ Johnson en Sheila E. De Bell of St. Mark Dit zijn and en Turner, Street Parade. There is a place where all the people go. There's no concern about who's going to show. Cause every one is a part of the street parade. Yeah. And everybody doesn't look the same. Most often, no one even knows your name. You keep on moving, cause you're part of mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Vanaf volgende week maandag mogen alle middelbare scholen weer helemaal open en vanaf 7 juni moet het hele voortgezet onderwijs dan verplicht open zijn. Leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden, maar mondkapjes blijven wel verplicht. Dat is de uitkomst na het katshuisoverleg waarin het advies van het Outbreak Management Team is opgevolgd. Scholen krijgen genoeg corona-zelftesten om alle leerlingen en leerkrachten twee keer per week te kunnen laten testen. Maar vakbond CNV Onderwijs wil liever wachten totdat alle docenten zijn ingeënt. Het afgelopen jaar hebben we meer voor onze boodschappen betaald. Volgens onderzoeksbureau GFK steeg de prijs van bijvoorbeeld brood, bier en diervoeding tot 9 In totaal steeg de boodschappenprijs gemiddeld meer dan 3 en dat is veel meer dan de inflatie van minder dan 2 Maar de prijsverhoging kan te maken hebben met gestegen prijzen van grondstoffen. De prijzen voor tandpasta en deodorant daalden en die van luxe diervoeding stegen, omdat veel mensen huisdieren namen in coronatijd. Er wordt in het Nationaal Park Hoge Kempen in de Belgische provincie Limburg niet meer gezocht naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Hij is er niet aangetroffen en daarom zoekt de politie nu verder op andere locaties. Gisteren en vandaag zijn er op tien plaatsen huiszoekingen geweest. In de woning van Konings en bij mensen uit zijn privésfeer. De man verdween maandag spoorloos en zwaar bewapend. In afscheidsbrieven liet hij weten te hebben gemunt op de Belgische regering en op virologen. En het RIVM meldt vandaag 19 overleden coronapatiënten. Het gemiddelde aantal daalde deze week van 17 naar 14. Er waren vandaag ruim 3220 coronabesmettingen, bijna 1000 minder dan gisteren en ook ver onder het weekgemiddelde. Voor de vijfde dag op rij worden er in onze ziekenhuizen minder coronapatiënten verpleegd. 1731 en dat zijn er 91 minder dan gisteren. Op de intensive care afdelingen nam het aantal covid-patiënten af met 6 naar 602. Het weer het is bewolkt met in het zuidoosten kans op regen bij een matige langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige west- tot zuidwestenwind. Vannacht is het 5 tot 9 graden met kans op een bui. Morgen komt er ook wat zon bij, dan stijgt het kwik naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerk uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkens, metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan de pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Beerman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed.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 Ready for the World uit de playlist. En hierna nou hoor je een souvenir van Shalama. Digital. Display. Digital. anyone having? Is Can anyone having? counting for hours the things that I like. Please don't move, baby, stay right here. Stay right in the sight. I don't mind if you turn your back on me, cause I know you feel good. Even if I wanna turn mine in this position, I don't think I could. 36, 36 dreamed of your measurements in neon light. 24. Personally speaking, baby, you can light up my room and brighten up my night. 36. I never had a girl before with much of a figure. So excuse me if I start to play with your digital display. digital, off day digital display? Always didn't know how to make one big for what they already should have I know how to make your digits show, I feel that I don't have to ask. Take my hand and I'll take yours and we'll guide it in the right way. been stalking out all day, and it makes me feel this way. Like I can't get enough. When the going gets tough, I just let my thoughts play. girl before with much of a figure. So excuse me if I start to play with your digital display. deze 1982. Je hoorde de maxi-single En dit is Glenn Jones bij de Funky. On the floor. It's your loving that I want to remind you of, sugar. Don't you give it up. I don't mind you sharing good conversation. Cause nothing can be passed in a word. Passed in a word. started sharing toys. When we were young and we were playing hide and seek, I kept you from all the boys. Now time has passed and we are getting older. All your love is mine and I just won't share it. Don't you? Don't you, Don't you, baby? Don't you kill it up? 7. Dit is Curtis Walker, Dominee Curtis Walker. Ooit in 2011 hield hij een lezing bij Peerke Donders. Peerke Donders in Tilburg, dus niet zo ver van de Langstraat. Dus toch nog wat lokaal content hier Hij de Funky. Curtis Walker dus heet natuurlijk ook Curtis Blow gewoon. Hier is Boogie Blues. Now's the time when things are hot to show the world just what you have got. Grab a partner and hit the floor. This is what you're waiting for. It's time for us to take a chance. So get on up or get out and dance. Shout out and spread the news about those low down boogie blues. nothing new. It started back in 22. Some guys and girls were sitting around in a little club outside of town. In the walk, the dude from parts unknown without a friend. He was all alone, dressed up in tails and button shoes. He taught them all the boogie blues. know. it's not too bad not too slow. It's not too hard, not too easy. It's not too straight, not too sleazy. Something different, something new, something special just for you. Something just to rock your shoes. Something called the boogie blues. The boogie blues has got to be. The boogie blues will move your feet spread the news about those low down boogie blues. champagne. Just watching him will keep you busy, make you feel a little dizzy. Such a sight for all to see. The boogie blues done to a T. Leaping high and doing splits. The crowd was simply having fits. They cheered until their throats were dry. But soon he had to say goodbye. But I should quit. Well, I'm ahead. Those splits and leaps are hard to do. They really take it out of you. But in a minute, when I am gone, the night is young. It's far from dawn. You've seen the dance, you've heard the news. It's time to do the boogie blues. move your feet. Fill the beat and spread the news about those low down boogie blues. Stevie Wonder, uh, I Love You Too Much, komt van snel per 1985. Vijf over half zeven, Funky, belangstraat hem. Aura, Souvenir, 1980, When I Come Home. If it's cool in its time and place, but I can groove it better in some leather and some bass. I know you got it in you, you just got to let it loose. If I can't enjoy it, then tell me what's the use. I don't wanna make you somebody that you're not. So what's with the deception? Cause girl, I know you're hot. Like it. Better wow, better wow, better wow. Hitler. Nou, wat mij betreft wel hoor. Nieuw in de playlist. En hier is langs een we Night dus, zoals je weet. En dit is Crystal. De Feeling nieuw in de playlist. 8 voor 7. Peter Sterrenburg is al binnen. Dadelijk Peters platenparade naar het nieuws. Eerst hoor je nog deze van TJ Johnson, Pretty Lady. Daarna souvenir van Sheila E., The Bell of St. Mark, hier bij Langs Funk Night. love. Een Pretty Lady, staat in de playlist van Langs bij Funk Night. 4 voor 7, souvenir nu van Sheila E. De Bell of St. Mark op de 1984. Dadelijk het nieuws en hij is al binnen Peter Sterrenburg met Peters Platenparade. Geniet van hem, geniet met hem, geniet van het weekend nog. En wat mij betreft tot de volgende week weer. Het Langstraat Funk Night natuurlijk. Mark was a frail but passionate creature. Ebony hair and eyes deep blue green. The bells of Mark were clothes that belonged to his father. Even though he was only a 17. mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113.